Slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Soms kan één verkeerde keuze fatale gevolgen hebben. Komende week in de Sluimiddagshow is die keuze aan jou met Win or Die. Je bevindt je in een zenuwslopend scenario en jouw beslissing bepaalt alles. Dus wat kies jij? Kies je goed, dan win je tickets voor de nieuwe bioscoopfilm Scream 7. Kies je fout, dan... Win or die. Komende week in de Slam Middagshow. Check slam.nl voor alle info. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Krijg plan. Nee, dan zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan. Zonneplan. Hello Sydney. Ghostface is terug. I've planning this time. Beleef het nieuwe deel van de horror franchise Scream. Where is my daughter? Scream 7 zie je vanaf 25 februari alleen in de bioscoop. Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Nederland is bij de winterspelen weer naar de vierde plek gezakt op de medaillespiegel. Amerika staat nu op drie na een gouden medaille op het onderdeel monobob. Nederland was eerder omhoog geklommen door het goud van shorttrackster Xandra Velzenboer op de 1000 meter. Nederland heeft nu zes keer goud, vijf keer zilver en één bronzen medaille. Noorwegen staat nog altijd bovenaan. In Frankrijk mogen boeren binnenkort makkelijker op wolven schieten om hun vee te beschermen. Dat mag dan ook buiten hun erfgrenzen. Vorig jaar hebben wolven 12.000 boerderijdieren gedood in Frankrijk. De regels kunnen nu veranderd worden omdat Europa de wolf nu minder ziet als beschermde diersoort. De problemen op het spoor tussen Rotterdam en Utrecht zijn voorbij. Bij Woerden was brand in een intercity. De 120 reizigers werden geëvacueerd en opgevangen in een café. En daarna zijn ze met een bus naar Gouda gebracht raakte niemand gewond. De brand komt waarschijnlijk door vonken van een vastgelopen as. En Volkswagen wil 60 miljard euro extra besparen. Volgens een Duits zakenblad moeten de kosten binnen twee jaar met 20% omlaag door slechte verkopen in China en Amerikaanse invoerheffingen. Het blad heeft het over fabrieksluitingen en het schrappen van meer dan 35.000 banen. Dan nog het weer van Weer Online. Vlag en kans op hagel of natte sneeuw. Niet kouder dan min 1. Ook overdag geregeld buien en dan maximaal 7 graden. En dat was het nieuws op Slam. It'll be like tears for fears you love. No, I can't get enough. Losing my cool, but I'm staying alive. Dancing in the rain just to kiss the night you touch. Oh, it feels like a glove. Oh, it eh. don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every single I when I lose my mind. Four in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, you you'll never know. Oh, hey. don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it?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 When she popping it like some champagne. Ass up, face down when she dancing on me. Ain't no other girl here gon' even try to come. Way too fine to be dancing for free. But I'm glad you mine, cause you too sexy for me. Too sexy for me. You too sexy for me. Too sexy, sexy she from it. Truth be told, you the truth. True. I can't lie, tryna lie next to you. Talk that shit, girl, you rude. But I got something for the better to do. Yeah. It's her face down when she dancing on me. Ain't no other girl here gon' even try to compete. Way too fine to be dancing for free. But I'm glad you mine, cause too sexy for me. Too sexy for me. you too sexy for me. God took his time on your sexy. Sexy. It's not your body, it's your mind makes you sexy. Sexy. If other girls mad, I ain't even lying. Cause you ain't even trying to be sexy. Sexy. Can't even call you fine, you too sexy. You too sexy. her face down when she dancing on me. Ain't no other girl you can even try to compete. You're too sexy for me too sexy for me. You too sexy for me.